Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het mestplan van landbouwminister Wiersma wordt geschrapt. De BBB-minister wil vanaf 1 januari meer ruimte voor boeren om mest uit te rijden. Maar de Kamer denkt dat het plan slecht is voor de waterkwaliteit. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van de ChristenUnie... om het nieuwe mest- en waterbeleid aan het volgende kabinet over te laten. Dat betekent dat het voor boeren nog onduidelijk blijft... wat ze de komende jaren met hun mest mogen. De EU heeft het tekenen van het handelsverdrag tussen Europa en een aantal Zuid-Amerikaanse landen met een maand uitgesteld. Eigenlijk zou het verdrag dit weekend worden getekend, maar Italië wil meer tijd om boeren gerust te stellen. Het akkoord moet handel makkelijker maken, maar critici vrezen concurrentie van goedkoop vlees en soja uit Zuid-Amerika. Bij een ongeluk met een privévliegtuig in de Verenigde Staten zijn zeven mensen omgekomen toestel stortte kort na vertrek neer in de staat North Carolina. Aan boord was volgens Amerikaanse media voormalig NASCAR-coureur Graf Biffle en zijn gezin. De autoriteiten hebben daarover nog niets bekendgemaakt. Ook over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. AZ heeft zich niet direct kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders speelden thuis 0-0 gelijk tegen Jagiellonia uit Polen en gaan nu door naar de play-offs. In het bekertoernooi ontsnapte eredivisieclub Volendam aan uitschakeling. De amateurs van Genemuiden gaven zich pas in de tweede helft van de verlenging gewonnen. Volendam won uiteindelijk met 2-0. Ook Sparta plaatste zich voor de achtste finales van het bekertoernooi... door met 5-1 te winnen van Willem II.